Zes uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Er zijn bij een aanval op een moskee zeker vijf doden gevallen. Schutters namen het gebedshuis onder vuur tijdens het avondgebed. Ooggetuigen melden dat er op het moment van de aanslag zo'n 40 mensen in de moskee waren. De politie heeft twee mannen opgepakt. De moskee is vaker belaagd. In juni vorig jaar werd een varkenshoofd voor de deur gevonden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een verklaring gereageerd op de commotie die is ontstaan over het tijdelijke inreisverbod voor zeven moslimlanden. Trump zegt dat zijn maatregel ongeveer hetzelfde is als wat president Obama deed in 2011, toen hij een half jaar visumaanvragen uit Irak weigerde nadat twee terroristen als vluchteling het land waren binnengekomen. Trump zei verder dat zijn maatregel geen moslimverbod is afgelopen dagen kwam er wereldwijd felle kritiek op het inreisverbod en er werd in veel Amerikaanse steden door duizenden mensen tegen gedemonstreerd. De FNV wil dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Daarom zou de AOW-leeftijd flexibel moeten zijn en minder snel moeten stijgen. Volgens de bond moeten mensen met zware beroepen ook de mogelijkheid hebben... om op een fatsoenlijke manier van hun oude dag te genieten. En is dat straks niet meer het geval. Het Openbaar Ministerie vervolgt drie jongens voor betrokkenheid bij een sextingzaak op scholen in Tilburg. De verdachten zijn jongens van 16 en 17 jaar, meldt Omroep Brabant. Een jaar geleden gingen tientallen pikante foto's van minderjarige meisjes van het Tilburgse vakcollege rond op Instagram. Een van de jongens wordt nu verdacht van het verspreiden van de seksueel getinte foto's. De andere twee jongens van belediging en smaad. In Los Angeles zijn studenten van de TU Delft eerste geworden in de finale van de Hyperloop race van Tesla-baas Elon Musk. De Hyperloop is een soort trein die met zo'n 1000 km per uur door een bijna vacuümtunnel schiet. Tesla-baas wil dat de Hyperloop een alledaags fenomeen wordt en daagde studenten uit om met ontwerpen te komen. Het weer bewolkt en regen.